Beroemd toen hij tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika steeds wist te voorspellen welk team een wedstrijd zou winnen door het doosje met het goede vlaggetje te kiezen. Paul is vier geworden, dat is ook de gemiddelde leeftijd voor zo'n inktvis.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 de aanleider Cohen vindt dat in de nieuwe coalitie PVV-voorman Wilders aan de touwtjes trekt... Bij het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer zei hij dat CDA en VVD bij de formatie een hoge prijs hebben betaald en dat Wilders wil wet is. Cohen zei dat premier Rutte een wankel minderheidskabinet presenteert en dat Rutte niet lichtvaardig moet rekenen op de steun van de PvdA. Die partij heeft grote en principiële bezwaren tegen dit kabinet en tegen het gedoog- en regeerakkoord. Volgens Cohen ademt het kabinet de geur dat erbij horen en meedoen niet geldt voor mensen die niet van westerse afkomst zijn of eigenlijk die moslim zijn. De PvdA-leider zei verder dat het kabinet de rekening van de crisis eenzijdig bij de lage en middeninkomens legt en bij de kwetsbaarste mensen. De Hannie Schaftschool in Haarlem behoudt zijn naam. De school wilde een nieuwe start maken met onder meer een andere naam. Maar het vervangen van de naam van Hannie Schaft, die in de oorlog in het verzet zat, stuitte op meer weerstand dan gedacht. Uit het hele land kwamen verzoeken om de naam niet te veranderen. Bij opnames van Tussen Kunst en Kitsch is een schilderij aangeboden waarvan de waarde volgens de AVRO boven de 100.000 euro ligt. Het schilderij is gemaakt door Joost van Geel, een leerling van de 17e-eeuwse meester Gabriel Metsu. De eigenaar bracht het schilderij een paar maanden geleden mee naar opnames in Zwolle. De afgelopen maanden is het werk van Van Geel uitvoerig onderzocht. De inktvis Paul is dood. Het dier in Oberhausen werd wereldberoemd toen hij tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika steeds wist te voorspellen welk team zou winnen.